Zes uur. Walgemoed met het RMS Journaal. Driekwart van de Nederlanders vindt dat de samenleving polariseert. Mensen met verschillende meningen komen steeds verder tegenover elkaar te staan... zeggen ze tegen het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral tussen arm en rijk en tussen autochtonen en mensen met een migratieachtergrond... zouden de tegenstellingen toenemen. Ondervraagden geven vooral sociale media de schuld. In meerdere steden in Nieuw-Zeeland zijn de slachtoffers herdacht... van de aanslag op moskeeën in Christchurch twee weken geleden. De grootste herdenkingsbijeenkomst was in Christchurch zelf. Leden van de moslimgemeenschap lazen de namen voor... van de 50 moskeebezoekers die werden doodgeschoten. Emmen wordt de enige geldschieter van het noodlijdende dierenpark Wildlands. De gemeenteraad stemde in met het collegevoorstel... om voor ruim 18 miljoen euro schulden over te nemen... die bij andere partijen uitstaan. Zo wil de stad voorkomen dat Wildlands failliet gaat... en veel werkgelegenheid verloren gaat. In totaal heeft Emmen nu een belang van ruim 80 miljoen euro in het park. De gezamenlijke omzet van de 100 grootste aanmerken in de supermarkt... is vorig jaar met bijna 3 gestegen. beste resultaat in 10 jaar. Vooral ijs, bier en frisdrank deden het goed... vanwege de lange hete zomer. Bovenaan de merken top 100 staat Marlboro. Er worden in de supermarkt meer sigaretten gekocht... omdat dat op steeds minder andere plekken kan. Raymond van Barneveld zegt dat hij per direct stopt met darten. Hij zou eind dit jaar afscheid nemen, maar na een forse nederlaag in Ahoy gisteravond... zegt de 51-jarige darter dat hij geen zin meer heeft in pijn en verdriet. Van Barneveld verloor met 7-1 van Michael van Gerwen. Volgens Van Barnevelds manager komt de darter waarschijnlijk nog terug op zijn besluit om nu al te stoppen. Het weer lokaal kan het mistig zijn, vooral in de westelijke helft van het land. Vanochtend is het eerst grijs. In de loop van de dag is er meer zon. Het wordt 14 tot lokaal 17 graden. Dit was het NMS Journaal.